Roermond dreigt de ramptoeristen te gaan bekeuren. Veel mensen komen naar de hoogwatergebieden om even te kijken of foto's te maken. De gemeente kreeg daar veel klachten over en de veiligheidsregio Limburg-Noord roept al sinds gisteren op om vooral niet naar de overstroomde gebieden te komen. Maar omdat die oproepen nauwelijks effect lijken te hebben, dreigt de gemeente nu met boetes. De hoogwaterpiek van de Maas ligt nu in Midden- en Noord-Limburg bij Roermond en Venlo. De piek gaat volgens de veiligheidsregio waarschijnlijk twee dagen aanhouden. In de dorpen Halen en Horn in de gemeente Leudaal... moeten een aantal bewoners direct hun huizen uit. Uiterlijk één uur moeten ze weggaan. De gemeente Leudaal vreest voor overstromingen. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstroming in Limburg... is inmiddels 1,3 miljoen euro binnengekomen. Meer dan 22.000 individuele donateurs hebben geld gegeven. Het Nationaal Rampenfonds stelde Giro 777 gisteren open voor mensen die geld willen geven voor de slachtoffers. Het forum van Vrouwenblad Viva blijft na 2 augustus toch bestaan, meldt uitgever DPG Media. Het forum is het enige onderdeel van Viva dat niet verdwijnt, in tegenstelling tot eerdere berichten. Het weekblad Viva dat aan het forum ten grondslag ligt... verschijnt volgende week na bijna 50 jaar voor het laatst. Het forum heeft 2,8 miljoen gebruikers. Kan over van alles van gedachten gewisseld worden... van opvoedtips tot mode en van psychische gezondheid tot relaties. Het weer, het is zonnig. In het binnenland kan het 26 graden worden. In het westen blijft het iets koeler. Morgen eerst wat nevel of mist, maar daarna ook weer zon met wat stapelwolken. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 envie de me casser la voix, casser la voix. 吗？他却。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 live in the to live in the moment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 give a damn. Yes, baby, I'm sliding. You know I'm serious. You better believe in us. My business actually gets Positive feeling. Positive feeling. Lasciati andare. To the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 searching for redemption And I'm a killer We're searching for redemption I'm a motherfucking monster We're searching for redemption And I'm a bad guy We're searching for redemption And I'm a dumb We're searching for redemption And I'm a freak We're searching for redemption I'm a motherfucking monster We're searching for redemption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 searching for redemption and I'm a lawyer. We're searching for redemption and I'm a healer. We're searching for redemption. I'm a motherfucking monster. We're searching for redemption. is jouw keuze ZFM.